Dat gebeurde ook in de Rotterdamse wijk Schiebroek. In het Zeeuwse Arnhem-Muiden is de ME ingezet nadat er verschillende brandjes zijn gesticht. De politie heeft daar een aantal mensen aangehouden. Een explosie in een appartementencomplex in Turnhout heeft aan zeker drie mensen het leven gekost. Gisterochtend stortte het gebouw deels in na een gasexplosie. Een vrouw die onder het puin werd gevonden kon gisteravond laat worden gered. Hulpdiensten troffen tot nu drie doden aan onder het puin. Het is niet duidelijk hoeveel mensen er in het gebouw waren. Er is nog één vermiste en de zoektocht gaat de hele nacht door. Op de Dam in Amsterdam hebben zich iets na middernacht 3 tot 4.000 mensen verzameld die daar de jaarwisseling wilden vieren. Volgens de politie werd er vuurwerk afgestoken en zijn agenten bekogeld. De politie heeft de feestvierders weggestuurd. In een aantal gevallen is daarbij gebruik gemaakt van een wapenstok. Rond half 1 was de situatie onder controle en inmiddels is het weer rustig op de Dam. Het Lego-beeld van André Hazes is weer terecht. Het figuur verdween begin deze week van zijn vaste plek op de Dam in Amsterdam. En er werd uitgegaan van een stunt en dat bleek ook het geval. Het beeld is meegenomen door een Friese oudejaarsvereniging. Zij willen met de actie aandacht vragen voor de zware coronatijd die Nederland al twee jaar in zijn greep houdt. Het lijkt erop dat het Hazes-beeld snel weer terugkomt op de Dam. Het weer nog, het is vrijwel droog. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Voor de tijd van het jaar is het zacht, met een graad of 10.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 Nature's blood. cage. Tell me, darling, what can it mean? Picking up scales and broken chords, puppy dog tails in the house of lords. Help me, darling, what does it mean? Was I not long ago? Just as, as, as, as, as, as, as, as, as że just, encontremos.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 En la cama. Y en la playa. Te amaré, te amaré hablamos y lo hacemos otra vez. Zeg me wat ik moet doen, het maakt niet uit waar of hoe. Zeg me waar ik moet gaan, één nog nodig heb ik maar.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 Oh yes, bring Stuur jullie allemaal fijne dagen en een